Jelle Seubring met het NOS Journaal. De oprichter van de chatdienst Telegram, Pavel Durov, is aangehouden op een luchthaven bij Parijs. Dat meldt de Franse tv-zender TF1. De aanhouding is nog niet bevestigd door de autoriteiten. Volgens de tv-zender staat de Russische Durov op een Franse opsporingslijst... omdat Telegram nauwelijks informatie deelt over zijn gebruikers met de autoriteiten... en daarmee medeplichtig is aan drugshandel, fraude en terrorisme. Er zijn nog steeds veel misstanden bij eendenmesterijen. Eenden worden hardhandig behandeld voordat ze naar de slacht gaan... blijkt uit nieuwe beelden van dierenrechtenorganisatie Animal Rights. Op de beelden is te zien hoe bij meerdere bedrijven de eenden hard in kratten worden gegooid... bekneld raken en ook worden getrapt door medewerkers. De dierenrechtenorganisatie ontdekte het dierenleed al in 2018. Toezichthouder NVWA deelde toen al boetes uit. De NVWA gaat op basis van de nieuwe beelden bekijken of de bedrijven kunnen worden beboet of vervolgd. Op het spoor tussen Assen en Bijlen is een trein tegen een omgevallen boom gereden. De trein raakte beschadigd aan de voorkant. Of er reizigers in zaten is niet bekend. Op meerdere plaatsen in het land zorgde het weer vandaag voor schade en overlast. Bomen kwamen op auto's en wegen terecht. En in Friesland brak in meerdere huizen brand uit na blikseminslag. Alle weerswaarschuwingen die van kracht waren zijn inmiddels weer ingetrokken. In de eredivisie heeft FC Utrecht met 2-1 gewonnen van NAC. Het eerste doelpunt kwam van NAC. FC Utrecht wist pas in de blessuretijd twee doelpunten te maken... en pakte daarmee de overwinning. Eerder op de avond heeft PSV Almere City ruim verslagen. De Eindhovenaren hadden weinig moeite om hun tegenstander te verslaan. Het werd 7-1. En ook in Nijmegen werd gevoetbald. NEC won van Pek Zwolle met 1-0. Het weer, de buien trekken geleidelijk weg.